Met name bij het aansteken van het vuurwerk ging het mis. In veel gevallen ontplofte vuurwerkdozen te vroeg... De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook twee kinderen hebben oogletsel opgelopen. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Uden is iets na middernacht een jongen van 17 zwaar gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Het ontplofte in zijn gezicht toen hij het aanstak. Ook in Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt. Het gaat om een 18-jarige man. Er ontplofte een stuk vuurwerk in zijn hand. Rond half één vannacht is een kind van twee zwaar gewond geraakt bij een balkonbrand in Den Bosch. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De politiewoordvoerder kon tegen de NOS niet zeggen of de brand is ontstaan door vuurwerk. De politie van Berlijn heeft ongeveer 300 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw. 15 agenten raakten gewond. Op verschillende plekken in de stad werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook werd er met cocktails naar agenten gegooid. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in de gemeente Woensdrecht in Noord-Brabant. De winnaar krijgt 30 miljoen euro belastingvrij. De staatsloterij verkocht dit jaar ruim 7,2 miljoen oudejaarsloten. Het weer, er trekken buien over het land, het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel.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 For Christ. us angels the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord. such a wonderful feeling. You said I can have it. What you gotta give me, baby? Let me know you for real.